Amerikaanse senatoren hebben een onderzoek aangekondigd naar de lobby die het olieconcern deed voor de vrijlating. BP erkent de lobby voor haar belangen in Libië, maar zegt dat ze nooit heeft verzocht om de lockerbie daden vrij te laten. De Britse minister Heek onderschrijft dat nu. Bij de aanslag op een Amerikaans toestel kwamen in 1988 boven het Schotse Lockerbie 270 mensen om het leven. De Libiër kwam vorig jaar vrij omdat hij niet lang meer te leven zou hebben. Later bleek die diagnose niet correct. De PvdA en de VVD willen dat zorginstellingen snel een einde maken aan het onterecht in rekening brengen van diensten. Er zijn verpleeg- en verzorgingstehuizen die hun cliënten bijvoorbeeld laten betalen voor wc-papier of fruit. Die kosten vallen onder de AWBZ en mogen niet bij bewoners in rekening worden gebracht. De PvdA vindt het echt niet kunnen dat het toch gebeurt. Wc-papier is bepaald geen luxe en fruit hoort bij een gezonde voeding, zegt de partij. De VVD vindt dat zaken die zo dicht bij de zorg staan ook bij de zorg horen. De partij wil dat er snel maatregelen worden genomen, desnoods door de minister. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een aantal instellingen gewaarschuwd... en dreigt met boetes als opnieuw onterecht diensten in rekening worden gebracht. In Rotterdam is de afgelopen avond een man doodgestoken. De man had ruzie met een groepje mensen waarna hij werd neergestoken. Hij kon zich nog een meter of vijftig richting het Pijnakkerplein slepen... maar werd daar opnieuw neergestoken. De man overleed daar aan zijn verwondingen. De politie heeft kort na de steekpartij vier mensen opgepakt.